uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als het aan dit kabinet ligt, komt er in 2021 een vliegtax. Staatssecretaris Snel schrijft aan de Tweede Kamer... dat het kabinet nog steeds probeert daar in Europees verband afspraken over te maken maar dat het ook zelf een wetsvoorstel uitwerkt. Met een vliegtax wil het kabinet reizigers stimuleren meer rekening te houden met de gevolgen voor het milieu. Vermoedelijk gaat het om een relatief klein bedrag. In een van de varianten wordt gerekend met een toeslag van 3,80 euro per passagier binnen Europa en van 22 euro bij intercontinentale vluchten. In Rusland is Yuri Dmitriev, die al jarenlang onderzoek doet naar de zuiveringen die Stalin liet uitvoeren, opnieuw gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van zijn minderjarige geadopteerde dochter. Dmitrievs oudere dochter gaat ervan uit dat haar vader wordt vervolgd wegens zijn onderzoek naar Stalin. Er is iemand die geen waardering heeft voor zijn werk, zegt ze. De Europese Unie stelt dat Dmitriev op dubieuze wijze wordt beschuldigd. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over het migratieakkoord dat in Brussel bereikt werd. Volgens de organisatie is Europa steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen in plaats van op maatregelen die hen beschermen. Juist vanmiddag kwam het bericht dat de Libische kust een boot met migranten is omgeslagen. Zo'n 100 opvarenden worden vermist. Het is onduidelijk waar de boot vandaan kwam en wat de bestemming was. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man uit Brakel zes maanden cel geëist wegens dood door schuld. De man van 27 zou vorig jaar met zijn jetski een jongen van 14 hebben overvaren op de Maas bij Wel. De jongen uit Helmond kwam daarbij om het leven. Volgens het OM voerde de man veel te dicht bij de oever en was zijn snelheid bovendien veel te hoog. Het weer, de zon schijnt volop en bij een matig tot vrij krachtige wind wordt het 19 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Ook in het weekende veel zon en nog wat warmer. Lokaal kan het 31 graden worden.